Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een woning in Amersfoort is vannacht een explosief afgegaan. Dat gebeurde in de wijk Lindert. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is er aanzienlijke schade. De politie onderzoekt de zaak. Ook in Rotterdam was vannacht een explosie. Ook daar raakte niemand gewond. Bij gevechten in Nagorno-Karabakh zijn vrijdag twee militairen omgekomen. Een Armenier en een militair uit Azerbeidzjan. De ministers van Defensie van de landen zeggen dat ze allebei uit zelfverdediging handelden... en dat de andere partij eerst het vuur opende. Het is al enkele dagen onrustig in de grensregio. Zondag ontmoeten de leiders van Armenië en Azerbeidzjan elkaar in Brussel om te praten over het conflict. Oppositiepartijen in Polen eisen het aftreden van de minister van Defensie. Aanleiding is een Russische raket die in december is neergekomen in een bos bij Bydgoszcz in het noorden van het land. Oekraïne informeerde de Poolse autoriteiten over de raket, maar na die melding werd weinig actie ondernomen. Volgens de minister van Defensie heeft een commandant zijn taken niet goed uitgevoerd. De Poolse oppositie neemt geen genoegen met die uitleg. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen geweld. Ook afgelopen maandag gingen demonstranten de straat op... nadat schietpartijen bij scholen vorige week 17 levens eisten. De minister van Onderwijs is al afgetreden... maar de demonstranten willen dat er meer ministers vertrekken. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over een wapenlevering. De ambassadeur zei eerder dat een Russisch schip wapens op heeft gehaald in Zuid-Afrika, maar leverde geen bewijs. Na een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken biedt de diplomaat excuses aan. De ambassadeur zegt dat hij in het gesprek eventuele verkeerde indrukken heeft gecorrigeerd. Het weer, nu nog wat mist, maar overdag is het zonnig en lange tijd droog.